januari. Door de slechte hygiëne zijn ze erg kwetsbaar voor de ziekte. Die wordt overgedragen door vuil water en eten. Dan nog het weer. Vanuit het westen meer regen. Minima vannacht rond de 6 graden. Overdag bewolkt en droog. Later weer buien en een stevige zuidwestenwind.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 Twee theaters en verschillende horecazaken in de buurt werden gisteravond ontruimd. De brand woedt op de tweede verdieping van de parkeergarage. Omdat er dichte rook hangt, kan de brand weer niet naar binnen. Er wordt water in de garage gepompt en de rook wordt afgezogen. Tientallen mensen van wie de auto in de garage staat zijn in een hotel ondergebracht. In garage De Appelaar stonden alles bij elkaar naar schatting 275 auto's geparkeerd. In een slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeval een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. Eén medewerker overleed in het bedrijf. Drie mensen zijn met ademhalingsmoeilijkheden en verschijnselen van onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw van vleesgroothandel Vion in Groenlo waren nog 15 mensen aan het werk. Die zijn elders opgevangen. De politie, brandweer en de arbeidsinspectie onderzoeken wat er precies in de slachterij is gebeurd. In Birma hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met een stompe neus, een lange staart, witte gekuifde oren en een witte baard. Hij ziet er volgens de onderzoekers anders uit dan andere stompneuzige apen. Het dier is gevonden in een afgelegen bosgebied in het noorden van het land. Geschat wordt dat er in het gebied zo'n 300 apen van de nieuwe ontdekte soort leven.